12 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. KLM schrapt per direct 1500 tot 2000 voltijdbanen. Ook wil KLM werktijdverkorting aanvragen voor alle 35.000 medewerkers. Zowel vliegend als grondpersoneel. Ze gaan dan vanaf april 30% minder werken. KLM is zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus... omdat steeds meer landen hun grenzen sluiten voor internationale reizigers. Komende maanden is 25 tot 40 procent van de vluchten van KLM geschrapt. In de VS is de noodtoestand afgekondigd vanwege de coronacrisis. Met het besluit kan er meer geld worden vrijgemaakt voor de aanpak van het virus. Het bedrag zou kunnen oplopen tot 50 miljard dollar. President Trump heeft de ziekenhuizen in de VS gevraagd hun noodplannen in werking te stellen. Hij verwacht dat er vanaf volgende week zo'n half miljoen extra coronatests beschikbaar zullen zijn. In de VS zijn op dit moment 1900 geregistreerde coronagevallen. 41 mensen zijn aan het virus overleden. Van het kabinet mag de EU in principe beginnen met toetredingsonderhandelingen met Noord-Macedonië en Albanië. Tot voor kort was Nederland een van de weinige lidstaten die zich daar tegen verzetten omdat Albanië te weinig deed om corruptie te bestrijden... en in Noord-Macedonië de rechterlijke macht niet onafhankelijk genoeg zou zijn. De Europese Commissie vindt dat de landen tastbare resultaten hebben geboekt... en ook minister Blok ziet nu bemoedigende signalen. Kerken en andere christelijke organisaties, waaronder de ChristenUnie en de EU, EO, e houden woensdag een dag van nationaal gebed. Dat gebeurt vanwege de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Ook is er een website gelanceerd waarop die dag op drie momenten een inleiding is te zien van een predikant of een voorganger. Het weer, vannacht brede opklaringen en fris met landinwaarts lichte vorst.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 Heading to Colorado, Denver, the Temple Club, Jan 11th. 18th, I'll be in Houston, Texas. 31st, I'll be in Oklahoma. Woo! And then heading to Rise Nightclub in St. Charles, Missouri. Then off to Prague. Head over to pauloakenfold.com for all the details. Now, brand new, this is Nat Mundy's extended mix of Inside. It's out now, it's on Perfecto Records. From a Dream. That's a classic by Lima. Love, love, love that track. Used to play it for a long time. Anyway, I'm Paul Oakenfold.